Drie uur. Door met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merkel is niet bij het staatsbanket... voor de Turkse president Erdogan. Duitse blad De Spiegel meldt dat op basis van bronnen rond de regering. Deze week brengt Erdogan een staatsbezoek aan Duitsland. Daarop is veel kritiek van oppositiepartijen. Die vinden dat Erdogan niet met alle egards moet worden ontvangen. Of de afzegging van Merkel politiek gemotiveerd is... valt volgens De Spiegel niet te zeggen. De kans is klein dat de besmettelijke Afrikaanse varkenspest zich naar Nederland verspreidt, schrijft minister Schouten aan de Tweede Kamer. Maatregelen als een ophokplicht voor varkens worden dan ook niet genomen. De varkenspest is opgedoken in een klein gebied in België... en heerst al langer in de Baltische Staten en in Polen. Volgens Schouten is het van groot belang dat varkenshouders zich houden... aan de afgesproken hygiënemaatregelen. Eerder riep ze mensen al op geen vlees mee te nemen... uit landen waar de Afrikaanse varkenspest heerst. Rechter Wabeke van het gerechtshof in Den Haag wil zich terugtrekken... in de zaak van de anti-rooklobby tegen de tabaksindustrie. Advocaat Fiek had daarom gevraagd. Ze hoorde van een kennis dat Wabeke tijdens een etentje heeft gezegd... dat roken ieders eigen verantwoordelijkheid is. Volgens Fiek is daarmee de schijn van vooringenomenheid gepasseerd. De verschoningskamer van het gerechtshof moet nog besluiten... of raadsheer Wabeke inderdaad wordt vervangen. Voor de kust van Maleisië zijn meer dan 400 zeldzame dieren gered van smokkelaars. Onder de dieren waren twee jonge orang-oetans. De douane trof ook tientallen zoutwaterkrokodillen aan... zeldzame vogels en suikereekhoorns. Ze werden vervoerd op een vrachtschip dat onderweg was van Indonesië naar Thailand. De smokkelaars wilden de dieren verkopen als huisdier. Drie bemanningsleden uit Indonesië zijn gearresteerd... en kunnen een celstraf van 10 jaar krijgen. Het weer vanuit het noordwesten buien, soms met hagel en onweer. Tussen de buien zon. Het is maximaal 15 graden vandaag.